You've got a right to stop believing. There's still Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still. van Zandvoort. we take it away.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 De vorming van een rechtskabinet ligt volgens hem op koers... De drie partijen praten nu bijna twee weken met elkaar over een regeerakkoord en een gedoogakkoord. Opstelt dat bij het begin gezegd drie weken nodig te hebben. De eerste dag van sale in Amsterdam is op een enkel incident na goed verlopen. Op het water was het drukker dan bij de vorige sale in 2005. Duizenden scheepjes en boten begeleidden de grote tolships naar Amsterdam. In de loop van de middag kwamen ze binnen. Aan de kant stonden zo'n 300.000 mensen te kijken. Vier pensioenfondsen hebben zelf bekendgemaakt dat ze in moeilijkheden zitten. Ze hebben onvoldoende geld in kas om de pensioenen op peil te houden. Het gaat om de fondsen van apothekers, notarissen en de verfindustrie. Ook het fonds van diervoederfabrikant Nutreco heeft bekendgemaakt financiële problemen te hebben. Het doek is gevallen voor de tv-zender Het Gesprek. Volgens de initiatiefnemers zullen de bewindvoerder en groot aandeelhouder Egeria het faillissement aanvragen. Waarschijnlijk gaat de zender morgen op zwart. De zender vroeg een week geleden uitstel van betaling aan vanwege tegenvallende inkomsten. Het gesprek, dat in 2007 werd opgericht, zendt de hele dag interviews uit en trekt maar heel weinig kijkers. Volgens minderheidsaandeelhouder Harry de Winter is een commerciële kwaliteitszender misschien wel onmogelijk. Hij zegt toe er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de 20 personeelsleden niet de WW in hoeven. Feyenoord heeft in de laatste voorronde van de Europa League de eerste wedstrijd tegen AA Gent gewonnen. In Rotterdam werd het 1-0 door een doelpunt van Leroy Ver halverwege de tweede helft. FC Utrecht verloor in Schotland met 2-0 van Celtic. Volgende week zijn de returns. De winnaars over beide duels plaatsen zich voor de groepsfase van de Europa League. Dan het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Overdag eerst nog bewolkt en aan zonnig. Het wordt dan 23 tot 26 graden. In het weekend nog iets warmer. Dit was